inside the streets is watching. Watching. B-boys beatboxing. Boom, boom, boom, boom. The beat keep knocking. Just feel the vibe. Feeling good and you feel alive. Now feel the drive. Lose yourself and get energized. Get energized. Get energized. Get energized. Lose yourself and get energized. out tonight. I wanna get out the house. Light it up blow it out. Call my friends and we ball it out. Look out. Tonight we going out. ass with the zie het in de house op jouw CFM Zandvoort. Mijn naam was DJ JK samen met DJ Ramonski. Was het drie uur lang zie het. Volgende week vrijdag, zelfde tijd, zelfde plaats, zelfde frequentie. Zijn we weer bij jou. En ik zou zeggen, hou ook hier voor de andere programma's van CFM.